Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De reacties stromen nog steeds binnen op de plannen van de PVV, VVD, NSC en BBB. De vier partijen presenteerden vanmorgen hun akkoord op hoofdlijnen. Ze willen terug naar 130 op de snelweg en het strengste asielbeleid ooit. Onze verslaggever Harro Brouwer vroeg mensen in Deventer wat ze van dat akkoord op hoofdlijnen weten. Weet je natuurlijk alles van, coalitieakkoord. Het, was, eh, <laughs> het heeft erg lang geduurd. Tuurlijk belangrijk, ja, ja tuurlijk. Even doorgelezen, dat is het. Weet je al iets over de hoofdpunten? Nee, vluchtelingen die binnen het land komen, want dat is best een groot punt. Het ging mij vooral om de immigratie. En wie de premier moet worden van de nieuwe club is nog niet bekend. Twee buschauffeurs zijn gisteren betrapt op drugsgebruik. Het gebeurde tijdens een controle op de A13 tussen Rotterdam en Den Haag. In een van de bussen zaten middelbare scholieren. De chauffeurs moesten bloed afstaan en mochten niet verder rijden. Er moesten andere buschauffeurs worden ingevlogen om de passagiers naar hun bestemming te brengen. In België houden ze het niet droog. Door flinke regenval kampen ze daar met wateroverlast. In Vlaams-Brabant en de regio Antwerpen zijn verschillende straten ondergelopen. De brandweer is druk bezig om kelders leeg te pompen... Kinderen van een basisschool moesten allemaal naar huis omdat de wc's verstopt zijn. En ja, niet naar de wc, dat kun je kinderen natuurlijk niet aandoen, vertelt de burgemeester. We zitten met een pak lagere schoolkinderen, maar ook kleuters. En voor ons eh, is dat dan niet zo simpel om dat op te lossen. En hebben wij beslist om de ouders te verwittigen en de ouders mochten de kinderen komen halen. Voor de kinderen die niet afgehaald kunnen worden, voorzien wij eh, een plek in de buitenschoolse opvang in het centrum waar alles in kannen en kruiken is. En dan het weer bij ons. Vanavond droogt het op. Morgen begint droog, later weer regen bij een graad of 17. In het noorden is er meer zon en ook warmer. Daar is het 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink bij de ANWB. Zoals gewoonlijk op donderdag is het behoorlijk druk. De meeste vertraging heb je onder meer op de A4 naar Amsterdam... tussen Schiphol en knopen de Nieuwe Meer... Vertraging is 20 minuten. Op de A7 van Zaanstad naar Horen ben je een kwartier langer onderweg... tussen knooppunt Zaandam en Purmerend. Verder is het druk op de A10 bij Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd bij de Zeeburgertunnel. Daar is een rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Bij Amsterdam Oud-Zuid is ook de rechterrijstrook afgesloten.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 Organisaties in de boekensector zijn niet blij met de beoogde verhoging van het btw-tarief van 9 naar 21 procent. Ze zijn bang dat mensen minder boeken kopen... in een tijd waarin het belang van lezen door iedereen wordt onderkend. Tientallen pro-Palestijnse betogers hebben het gebouw van de universiteit in Den Haag bezet. Ze hebben de deuren met kettingsloten vastgemaakt. In het noorden van Nigeria zijn elf mensen om het leven gekomen bij een aanval op een moskee. De dader zou benzine hebben verspreid en die hebben aangestoken. Een familieruzie over het verdelen van een erfenis zou de aanleiding zijn geweest. Het weer, vanavond zo goed als droog en vannacht wat nevel. Morgen eerst droog, maar later meer buien en dan 17 tot 20 graden. go. Mm-hmm. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can have you.